dagen en een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong. Het KNMI waarschuwt voor ijzel en verraderlijke gladheid in het noordoosten van het land. Er is code oranje afgegeven, wat betekent dat weggebruikers het zeer voorzichtig moeten doen. Ten noordoosten van de lijn Leeuwarden-Emmen vriest het licht en regent het, waardoor de wegen verraderlijk glad zijn. Die gladheid houdt volgens het KNMI aan tot in de ochtend. Het Duits persbureau heeft begin dit jaar 300.000 euro geboden... voor een foto van prins Friso in het ziekenhuis waar hij verpleegd werd na zijn ski-ongeluk. Een verpleger zou het krijgen als ook Friso's vrouw prinses Mabel op de foto zou staan... en koningin Beatrix. Een foto van alleen de prins was goed voor een ton. Volgens het ziekenhuis is de verpleger niet op het aanbod ingegaan... maar heeft hij meteen de directie ingelicht. Sterren zangeres Beyoncé en actrices Jennifer Aniston en Cameron Diaz doen in een filmpje op YouTube een oproep om de verkoop van wapens in de VS aan banden te leggen. Ze verwijzen naar het bloedbad van vorige week op een basisschool in Newtown, maar ook naar eerdere incidenten zoals de schietpartij in een bioscoop in Denver van afgelopen zomer. Amerikaanse president Obama is op kerstvakantie gegaan zonder dat hij een akkoord heeft kunnen sluiten over de begroting. Vlak voordat hij met zijn gezin naar Hawaii vertrok riep hij de democraten en republikeinen op snel tot een vergelijk te komen. Als er voor 1 januari geen overeenstemming is komen er automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen ter waarde van 600 miljard euro. Argentinië heeft protest aangetekend tegen het besluit van Groot-Brittannië om een deel van Antarctica Queen Elizabeth Land te noemen. Elizabeth Land beslaat ongeveer een derde van het Britse deel van de Zuidpool, maar volgens de Argentijnse regering is het land van Argentinië. De regering heeft een formeel protest ingediend bij de Britse ambassadeur in Buenos Aires. Het weer, in het noordoosten ook vanochtend kans op verraderlijke gladheid door IJssel. Verder vanuit het zuidwesten lichte regen. In het midden en zuiden wordt het een graad of 7. In het noordoosten pas in de loop van de ochtend iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Er wordt gecontroleerd langs de A5 tussen Hoofddorp en het knooppunt Raasdorp. En langs de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Dus ook op andere plekken wordt er op snelheid gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.